Voor spoedige start. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In het Kamerdebat over de Teven-deal is de oppositie keihard over de rol van de VVD en de bewindslieden van die partij. Volgens de oppositiepartijen staat het aanzien van de politiek op het spel door de gebrekkige informatie over de financiële schikking met crimineel Kees H. Er zijn veel vragen over hoe minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff zich hebben bemoeid met de deal toen zij nog Kamerlid waren. Het debat in de Kamer gaat rond deze tijd verder met de reactie van het kabinet. Ondernemersvereniging EVO wil dat de Botlektunnel bij Rotterdam opengesteld wordt voor transport van gevaarlijke stoffen als de nieuwe Botlekbrug weer met een storing kampt. Nu moeten vrachtwagens met gevaarlijke stoffen bij een storing van de brug ruim 100 kilometer omrijden. De Botlekbrug kampte vanochtend met de 50ste storing sinds de opening afgelopen zomer. In Salzburg zijn twee mannen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Het zijn twee Fransen, de een heeft een Algerijnse achtergrond, de andere een Pakistaanse. Dat meldt een Oostenrijkse krant. De mannen zouden samen met enkele daders van de aanslagen op een vals paspoort naar Europa zijn gereisd. Waar ze vandaan kwamen is niet bekend. Een zwaar gehandicapte Duitse man heeft een nacht vastgezeten in een bos. Tijdens een uitje naar, het natuur, naar de natuur in het midden van Duitsland kwam de 56-jarige man met zijn rolstoel vast te zitten op een drassige weg. Pas de volgende morgen werd hij ontdekt door een boswachter en met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Deze maand wordt mogelijk de warmste december ooit gemeten, zegt weerbureau Weerplaza. Tot nu toe ligt het gemiddelde van deze maand op 8,6 graden. De warmste decembermaand tot nu toe was in 1974. Het was toen in de beeld gemiddeld 7,3 graden. Dat record wordt waarschijnlijk verbroken. Weerplaza verwacht dat het de rest van de maand zacht blijft. Het weer vanavond wordt het overal droog, maar het blijft wel bewolkt en vrij grijs. Morgen wordt het erg zacht. In Zuid-Limburg kan het 16 graden worden. Het blijft vrijwel overal droog met af en toe zon. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd files met meer dan een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij de Alfred Everdingen 14 kilometer na een ongeluk... Vertraging is zo'n drie kwartier. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Roelevarensveen 11 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 10 kilometer. A27 vanuit Almere naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 15 kilometer.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 Warmte. Kerst. ZFM music. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Oh jee. Stef en Stijn. Het is de last one met zometeen Armin van Buren, Another You... en Oud Janice hier met Lady Antebellum. Something Better. I never met you, but I know you're out there across the oceans, would you be there? A stranger's eyes that some way too sure it's not getting any better. beginnen met Mr. Props, Another You. En je hoorde Something Better. Wat leuk dat ze eh, zijn voor de laatste keer voorlopig. Ik vind het wel mooi. Het zijn eigenlijk eh, twee liedjes die, uh, die passen bij vanavond. I'm looking for another you and something better. True. <laughs> ja, ja, het is een gekke avond. Ja. Ja. Ik, ik moet eerlijk nou zeggen... Ja, gek. Valt ook wel mee, maar... Mijn vriendin zei vandaag tegen mij van, is er wat met je? En toen zei ik, ja, er is wat met mij. Ik zie Stijn niet melden op het <laughs> nee, maar ik vind het wel gek om... Ik kwam hier in de... Nee, goed, dat ga ik allemaal over twee uur nog uitgebreid even vertellen. Ja. Maar ik kwam hier als broekie binnen van, eh, van 17 jaar. En ik wilde graag radio maken. En die kans heb ik wel mooi hier gekregen. Ja. En eh, daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Gaan we nou de hele avond sentimenteel doen? We gaan zeker de hele avond sentimenteel doen. het goed als ik dan weer naar huis <laughs> ja, pak lekker de trein. Dat is goed. Ik kom lekker zelf thuis. <laughs> Hoe is de Stijn? Ja, prima. Hoe was je week? Eh, nog steeds prima. Ja? Ja. Ah, jij woont nu twee weken samen met je vriendin? ja. En eh, hoe bevalt dat? Ja, prima. Ja, gewoon goed. Ja, prima. Er is vast wel al één klein kutruzietje die jullie gehad hebben. Um, gewoon één dingetje dat jullie het niet met elkaar eens waren om iets heel kleins. Nou, niet echt eigenlijk. Niet één ding. Niet echt waardig of zo, nee. Je, leeft twee weken samen met je vriendin en nog geen één ergelijk momentje gehad. Ja. Nou, eigenlijk wel, ja. Ik vind dat je er toch even iets beter over na moet denken. <laughs> Hoezo? Nou, iedereen die gaat... Als ik twee dagen... Ik hou ontzettend veel van mijn vriendin, maar we hebben altijd wel, wel een klein dingetje. Nou, je hebt sowieso een klein dingetje. <laughs> <laughs> ik ben zo blij dat ik vanaf volgende week bij je af ben. Oké, allemaal, die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Zoals is het zieke trouwens. <laughs> ken, ken, je hem al deze? Het is tijd om te gaan zitten staan met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast. Jongens, er komt hij hoor. Komt hij hoor. Hand op het hart. Het, is weer tijd, die woensdagavond. Had toch afgesproken dat we dit niet meer zouden doen? Ja, maar het is de laatste. Ja, nou hè. Je radio op 106.6. Ze zijn weer even losgelaten. Ah, dat is wel mooi. Zo'n kwaliteit. <laughs> kwaliteit, eh, Net als op SBS. Net als op SBS, ja. Oké, allemaal. Here we go, here we go, here we go, here we go. De is op CFM. Ja, Stefan Stijn op CFM. Doe net alsof ik de tekst ken. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Maar je bent hier voor de gein. allemaal. De Sun Freaks Counting Down the Days hier bij CFM. Um, ehm, ik weet niet of je het gezien hebt vandaag in het nieuws, Stijn. Maar Marco Borsato die gaat een nieuw huis kopen. Oh, nou, dat interesseert me helemaal <laughs> niet. Maar nee, daar ben ik waarschijnlijk overheen gelezen. Inter interesseert het je wel als je hoort wat ik dus gek vind. Marco Borsato had natuurlijk een paar oh, je jaar... gaat je verhaal toch doen. Ja, een, een paar jaar geleden had hij dat gedoe. Met eh, dat hij eh, geld nodig had, want zijn bedrijf was failliet gegaan en hij had geen geld meer. En dat werd bijna een soort goede doel. Het was gewoon een serious request van Marco Borsato om hem de winter door te helpen. <laughs> dat vond ik een beetje bijzonder, toen, toen al. En nu dan als je leest dat hij een, een villa gaat kopen van een paar miljoen met let op 12 slaapkamers. Dan vraag ik me af wat er fout gaat. Sowieso, waar heeft Marco Borsato 12 slaapkamers voor nodig? Hij heeft twee kinderen en een vrouw. Waar heb, je, waar heb je ze voor nodig? Ja. Zou jij, als jij superrijk wordt... Stel je voor, jij, jij zou met Saskia samen zijn... en je hebt twee kinderen, dus je bent met z'n vier. Wil je eigen kinderen? Ja. Ja, oké. dus dan, dan, heb je, ben je met z'n viertjes. Waarom zou je dan een huis met twaalf slaapkamers nodig ja. Kijk, weet je, dat je er vijf of zes in doet, weet je wel. Omdat je denkt, nou, misschien komt er een keer iemand logeren... en alle kinderen gewoon een eigen kamer en zo. En misschien nog een speelkamer erbij, snap ik. Maar waarom twaalf? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, dan bel hem toch even om te vragen. Ja, ik bel hem zomaar even op. Eh, wat zou jij doen? Zou jij nou, als jij eh, een paar miljoen hebt, zou je dan ook een hele grote villa kopen? Of ik zou bijvoorbeeld niet per se, als ik een paar miljoen had, in een villa willen wonen. Ik ook niet. Want wat, lekker, lekker rijtjeshuis ja, in Amsterdam. Nou ja, ja of nou, ja. rijtjeshuis, of je gaat gewoon in de Prinsengracht wonen. Maar in ieder geval, Waarom vind, een villa? Ja, nee, dat zou ik ook niet doen. Dan raak je elkaar kwijt in je eigen huis. Ja. Dat moet je niet hebben. <laughs> dat is in Annie. een beetje gezellig houden. In Annie is dat ook zo. Dan raken ze elkaar op een gegeven moment. En dan hangt hij de Mona Lisa op de play. Ik weet dat ik dat als kind dat Ja, precies. Ja, precies. Wat zou jij doen met een paar miljoen? Zou je er een villa van kopen? Of zou je toch eh, gewoon je muziekcollectie wat uitbreiden? Of, eh, ik zou eerst een goed koffiezetapparaat kopen. <laughs> Hij is dus een CEO, dat is niet alles. We hebben ook zes CEO's. Ja, dat is ook Ja, ik zie Albert-Jan al kijken van, eh, eh, wat zeggen jullie nou allemaal? Goed. Hij um, zou een mooie auto kopen. Je hoeft in ieder geval geen muziek te kopen, want die starten wij voor je in. Ilse de Lange zo meteen en Jason Derulo's nieuwsdier. Het is Try Me. I like the way that your body move all over the floor, na na na. I'd like to find a way to get lost in you, yeah, yeah, yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind. when the sun comes rising up. Try me in the afternoon, bet you just can't get enough. Try less demolition, some reconstruction. Consider consideration, interpret interpretation. Someone to follow, someone to look to, someone to hold you. While you search for liberation on the road to salvation. Blue. if it answers, Determined determination, frustrated, we're a frustrated nation. No one to follow, no one to look to, no one to hold you. Starving in desperation on the slow, steady road to hell. door de Blue Bittersweet en voor Jason Derulo. Zijn nieuwste met Jennifer Lopez. Hey, jouw vriendin heeft ook een country kutje. Of niet? <laughs> Maurice de Jonge. Maurice de jongen. Hond. Hond. Hond. Maurice de jongen Hond. Hond. Hond. Je moet je kutback houden over mijn vriendin. Staat hij in de dogs? Nee. Datingsite beautifulpeople.com die heeft afgelopen week 3000 leden verwijderd omdat ze niet zouden voldoen aan de schoonheidsstandaard. Dat melden verschillende Britse media, onder de Daily Mail. De eigenaresse verklaarden zich nader in een persbericht. Het klinkt misschien naar en het is ook het allermoeilijkste voor ons om te doen. We vinden het niet leuk dat we leden van onze eh, site moeten verwijderen. Maar het is een noodzakelijk kwaad om het niveau van schoonheid van onze gemeenschap te behouden. Net als ons businessmodel. Lol. Ja, ik vind... Maar dat is een soort datingsite voor, voor tussen haakjes knappe mensen. Hoe, heet het dat? Hoe dat? Beautifulpeople.com Beautiful people www.facebook.com. Ja. Ik denk dat jij afgewezen wordt, dus ga maar weg van die website. Vraag die daarbij hoort. Ik vind uiterlijk belangrijk. Je kan het laten weten, Stef en Stijn, CFM en gmail.com. Of je twittert naar Stef en Stijn. Optie A, ja, mijn partner moet echt een lekker ding zijn. Ik geef niet zoveel om zijn of haar brein. Optie B, hij of zij moet er redelijk goed uitzien en best een beetje slim zijn bovendien. Optie C, nee, ik geef alleen maar om de binnenkant. Ik wil met haar geen echte band. Of optie D, nee, je moeder is nou ja, ik vind het uiterlijk van je moeder belangrijk. Laat maar weten, steffensteincfm at Of je twittert naar @steffenstein. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's. What you gonna What you gonna do with that dessert? Do what? Do what? Do that? you saving that dessert for me? Cause if you want, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna, what you gonna do with that dessert? Do what, do what, dee da, dee da, dee da. Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you can work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Yeah, they try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. Yeah, they try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate nothing can duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. All day long. Darwin Desert hier bij ZFM. Ik weet nog, eh, aan het begin van mijn allereerste uitzending... moest ik van eh, Albert-Jan, programmadirecteur vandaag ook hier aanwezig... moest ik een draaiboek maken voor eh, het programma wat ik ging maken in september 2012. En nou ja, dan moet je dat vulling gaan geven. En dan is het eerste wat je altijd in je binnen schiet van een remix... of een, of een mixtape of iets in die richting. En daar kwam de mashup uit. En omdat het de laatste uitzending is, hebben we hem terug. Woe! Woe! Zijn meteen een mashup. En hij is heel cool. Hij is echt heel vet. Heb je dat zelf gemashup? Nee, nee, nee. Dat is oh. gewoon... Eh, nee, het was echt het goedkoopste <laughs> item wat je maar kon bedenken. Zometeen de mashup. Ook John Doe komt eraan. Eerst tijd voor je weerupdate. Ja, het, uh, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. En kouder dan een graad of 11 wordt het niet. Goeie zin weer. Morgen lente weer in december. Wolken en zon droog en extreem zacht voor de tijd van het jaar. Van 12 graden op de Waddeneilanden tot 16 graden in Brabant en Limburg. Vrijdag en in het weekend veel bewolking en met overdag 11 tot 15 graden blijft het extreem zacht. Dankjewel Steentje. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. 51 meldingen. En we gaan even kijken naar de meldingen hier in de buurt. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muiden. Met 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. gaat ook tussen naar de vesting en Blarikum daar 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En afsluiting van de rechte rijstrook komt door een pechgeval. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen naar de vesting en Muiden-Oost. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer. je ongeveer 10 minuten vast. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Ouderkijk aan de Amstel en knooppunt Holendrecht. Daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Amsterdam-Sertogenbos parallelbaan tussen Utrecht Centrum Leidterrein en Utrecht Papendorp daar 2 kilometer stilstaand verkeer. De A2 Amsterdam bos tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn daar 6 kilometer stilstaand verkeer. Vertraging van 14 minuten en tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid 8 kilometer stilstaand verkeer. Is vertraging meer dan 30 minuten komt door een ongeval. En ah, dan eh, heb ik nog een melding op de A2 UM Eindhoven-Maastricht-Noord... tussen Leenderheide, Randweg en 2 en Leender 4 kilometer langzaam rijdend Is een vertraging minder dan 5 minuten. Geen flitsers hier in de buurt, heb je er toch één gezien... en hebben wij er één gemist? Dan kan je dat melden op flitsers.nl. Met B.O.B. John Doe. They close the curtain. You take off your mask and take off your costume. And if anyone asks, you're taking a small break. drinking some coffee, but everyone knows what you're doing. Seems like the bus moves slower just cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks you, got a prescription, you got an addiction. Who do you think that you're fooling? John Doe, I just want the job. addicted to something. Everybody got a grip on a something. Even if it's just a feel the response of a pill, maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed, be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on the diet. So what you hiding? John Doe, I just want the John I know. Once you put the drinks smashed too many freaks, had too much to drink. I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody. Random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me because she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell. Clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that what you judge, you become the path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible.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 De mix. John Doe, oh ja. Ja, John Doe, nee, John Doe is van een hele oude plaat. Je hoort, kan ik wel horen dat je geen radio-dj bent. Ah, je bek, ah, je stumpertje. De mixtape, dat eh, deden we in CFM Beachmasters. We hebben het een jaar gedaan en toen dacht ik, nou, het is echt te veel werk dit, dus we stoppen ermee. Uh, maar we hadden, elke keer hadden we een mashup van een aantal liedjes. En ehm, er is één koning der konings van de mashups. En eh, die is ook nu net weer uitgekomen. Ik denk dat je die nog wel kent. DJ Earthworm. Nee, zeg maar niks. Die eh, maakt altijd jaarmixen met uh, de, de grootste 40 hits van dat jaar in 5 minuten. En dat is altijd super cool. En voor mij dacht ik van, nou als we hem dan terug laten komen in die laatste uitzending... dan is dit eigenlijk de mashup die je moet draaien. Dus... DJ Urmworm, 50 Shades of Pop. Dat is een jaarmix van dit jaar. Zal ik even Matthijs van Nieuwkerkstijl uh, eh, opnoemen welke platen hierin zaten? Want dat, Ga je ze allemaal doen? Ja. Zullen we dit proberen? Mag ik, mag ik dan bijhouden? Waar kan ik deze lijst vinden? Eh, moet je even googlen, DJ Urworm. Eh. ik ga ze allemaal... Ready? Wacht. DJ Urworm en dan? En dan 50 Shades of Pop. En dan staat hij op nerdist.com. Op? Nerdist.com daar staat de tracklist bij. Goed. Oh ja, Heb je hem? Ja, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht. Ja, daar had je even in moeten zeggen, vriend. Komt ie? Eh, ja, doe maar. Oké, Matthijs van Nieuwkerk stijl, dus snel. Of op zijn Adele, hello. Alina George, you know you like it. Andy Grammer, Honey, I'm good. Ariana Grande met The Weekend, Love Me Harder. Big Sean, I Don't Fuck With You. David Guetta, Hey Mama. Demi Lovato, Cool for the Summer. Drake, Hotline Bling. Ed Sheeran, Photograph. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Ellie Golding, Love Me Like You Do. Fallout Boy, Centuries. Fatty Rap, Trap Queen. En ook Fatty Rap met 9. Fifth Harmony, Worth It. Flowrider, uh, eh, Going Down For Real. Jason Derulo, one To one Me. Justin Bieber, Sorry and What Do You Mean. Major Lazer, Lena, Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk, Maroon 5, Sugar, Megan Trainor. Lipstar Are Moving. Welke lippen weten we nog niet? Megan Trainer met John Legend. Like I'm Gonna Lose You. Nathalie LaRose. Somebody. Nick Jonas. Jealous. Nicki Minaj. Truffle Butter. Omarion, Post B, Omi Cheerleader, One Direction, Drag Me Down, Pitbull, Time of Our Lives, Our city Locked Away, Rachel, Plattern, Fight Song, Rihanna, Bitch Better Have My Money, Rihanna, 4 5 Seconds, Sam Smith, I'm Not The Only One, Selena Gomez, Good For You, Shawn Mendes, Stitches, Silento, Watch Me, Skrillex and Justin Bieber, Diplo, Where Are You Now, Taylor Swift, Blank Space Style, Bad Blood, and Wildest Dreams, stuff Low, Talking Body, Walk The Moon, Shut Up and Dance, whiskey Leaf, and Charlie Puth, See You Again, The Weekend, Earned It, The Hills, and Can't Feel My Face. <gasps> <laughs> Ah, in een minuut, hè? Ja, ah, dat vind ik knap. Dat vind ik echt knap. Maar goed. DJ Urworm die had er vijf voor nodig en je kan hem checken. Op onze Facebookpagina ook facebook.com slash Stef en Stijn. Zometeen hier Fleur East Breakfast. Ook Fans Joy en Riptide komt er nog aan. En Cashmore Cat is hier samen met Ariana Grande. Adore. Mooi. <laughs> But CFM Breakfast. En Ariana Grande, Adore. Ja, dit is dus... Ariana Grande die heeft de hele tour, Grande, ja, Grande die heeft de hele tour afgezet. Eh, de optredens die ze had vanwege privéomstandigheden. Daar deed ze een beetje vaag over. En nu zijn er foto's opgedoken met Ariana Grande met een strak gestrokken gezicht. En het is echt heel lelijk. Ze ziet er ook meteen tien jaar ouder uit. What the fuck? En de geruchten gaan nu dat ze botox, flink botox gebruikt zou hebben. En omdat ze daarvan moet herstellen dat ze daarom de tour heeft gecanceld. <laughs> Lol. Ehm, oordeel zelf, de foto die opgedoken is van Ariana Grande staat op Facebook. Facebook.com slash... Steffenstein. Hoppeteetje. En uh, ja, ik zit er niet even naar te kijken. Oké, ik ga ook even kijken. Ik denk wel, ze ziet er een beetje uit als een oma ook ineens. Ik weet niet, ik vind het oh, niet zo God, ik heb nu het verkeerde filmpje voor me. Dat is ja, je zit hier nu op porno.com. Ik weet nee, het wij twee in een elf pakje. Facebook.com slash Stef en Stijn. Ariana Grande met Botox. Hartstikke leuk. meteen hier Ammer van Buren. En hier is Fans Joy for your Riptide. I was scared the dark. I was scared pretty ZFM, you're the fans, Joy. Riptide. Reacties gekregen over Ariana Grande. Er is namelijk een foto opgedoken waarin toch wel lijkt alsof ze botox heeft gebruikt. En ze heeft ook de hele tour afgezet Vanwege privéreden is Simone laat weten sowieso botox. Mijn moeder heeft dat ook gehad en toen in het begin zag het er zo uit. En Brandy zegt, ze ziet er gewoon uit alsof ze net sperma in haar gezicht heeft ontvangen. Dank je Dankjewel voor de reacties. Ja, je kan de foto checken. Facebook.com slash... en Stijn. Die uh, nog twee uur actief is en dan gaan we hem toch uh, aardig neerhalen. Hè? Ja, gaat hij direct neer? Nee, nee, dit is een legacy. We zetten er ook leg de legacy. en Stijn de legacy. Zo, oh man, gaaf. Net als de nieuwe Star Wars. <laughs> Gaan we het zo meteen over hebben. Ook Chicane en Natasha Benningfield komen eraan binnen een paar tijd vertellen. Net als de nieuwe van Armin van Buren. Hij Heeft een track gemaakt met Kimo Frankel die je allemaal kent van niks. Strong Ones, zometeen binnen een paar tellen.